Door de harde wind was het lastig om het vuur te blussen. In de omgeving van het afvalbedrijf zijn roetdeeltjes neergekomen die mogelijk giftig zijn. Een Nederlandse jihadist die vastzit in Syrië wil terug naar Nederland. Jago Riedijk van 27 uit Arnhem zegt dat in een interview met de BBC. Hij vertelt onder meer over zijn vrouw die 15 was toen hij met haar trouwde. Dat was vier jaar geleden vlak nadat ze aankwamen in het IS-kalifaat in Syrië. De vrouw had de Britse nationaliteit, maar die is ze inmiddels kwijt. Twee weken geleden kreeg het stel een kind. Het gezin zit vast in een Koerdisch kamp. De Nederlandse jihadist is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Bij terugkeer in Nederland gaat hij de gevangenis in. Hevige regenval in de provincie Kandahar in Afghanistan... heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. Tien mensen worden vermist, zegt de VN. Huizen en auto's spoelden weg. Volgens de gouverneur van Kandahar zijn de overstromingen de ergste in zeven jaar tijd. De hulpverlening verloopt moeizaam door de sneeuw. De politie in Amsterdam-Oost onderzoekt nog de explosie in de Linnéestraat. Vanmorgen vroeg ontplofte daar een explosief bij een koffieshop. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bevestigt dat het een explosief was. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Wel is er schade aan panden in de buurt. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente neemt de schade op. In januari was er ook een explosie bij een koffieshop in Amsterdam-Oost. Het weer, regen of motregen. Later vanmiddag en vanavond wordt het in het zuiden tijdelijk droger. Er staat veel wind en het wordt 9 tot 10 graden.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 dat was eh, Thomas Kwasthoff. Je, bent, je luistert naar CFM Jazz 2 uur. En we hebben een eh, gevarieerd aanbod. Er zijn met drie presentatoren en iedereen zou zijn eigen smaak. Edward en Jaap en mijn naam is Auko. En we maken er nog een mooi uur van. Ik eh, had nog iets uit mijn collectie gezocht... Wat, waarvan ik dacht, het is zo'n bekend nummer. Dat kent iedereen. Het nummer is getiteld Set En ik heb het gehaald van een cd... Truth, Liberty and Soul... van Jaco Pastorius. Blueset. was wel een applaus waard natuurlijk. Jacob Pastorius van de mooie cd Truth, Liberty and Soul. Live in New York. En eh, je als je dacht dat geluid op die mondharmonica... dat klonk wel heel bekend... dan was dat natuurlijk eh, Toets Tielemans hemzelf. En er zat zelfs nog een steel drum in verwerkt. Edward, jij had ook iets meegebracht. Ja, na deze mooie groove kunnen we prima door naar een andere groove. Van Roy Hargrove met zijn eh, nummer uh, Hard Groove. Ik heb eh, Roy Hargrove eh, gezien een aantal keren op Noordje Jazz. Maar ook eh, een legendarisch concert in Paradiso, ik denk een jaar of tien geleden. Het was twaalf uur tijd om naar huis te gaan volgens de organisator van het concert. Maar Roy die had er nog volop zin in en ging gewoon door. Hij bleef doorgaan tot bijna kwart voor één. een uur langer dan gepland door de organisator. Hier is Roy Hargrove met Hard Hard Thank you. En dat was natuurlijk Roy Hargrove. En dan gaan we door naar iets vocaals, dacht ik. Andrea Celeste. scared. Ja, en zo komen we weer bij mij uit, Jaap Funnekotter. Eh, tot nu toe heb ik iedere keer dat ik hier te gast mocht zijn... Eh, één pianist uh, gepromoot, en dat doe ik ook vandaag weer. Gene Harris. we gaan luisteren naar een live-opname... die gemaakt is in 1993 bij Saint Chapelle Winery in California. De cd heet A Little Piece of Heaven... En de bezetting op deze cd is Gene Harris natuurlijk op piano... Ron Ashety op gitaar... Luther Hughes op bas... Paul Humphrey op drums... en we gaan luisteren naar Blues for Saint Chapelle. Ja, dat was eh, Gene Harris. En, eh, als we het dan toch over blues hebben, dacht ik... dan gooien we meteen een bluesnummertje achteraan. En dit is een Duitse saxofoniste. Misschien dat je haar kent, misschien ook niet. Haar naam is Katja Riekerman. En dat album heet eh, Never Stand Still, album uit 2015. En ze wordt hier begeleid door Joe Bonamassa. Blues for Joe. was een uitstapje naar de blues, moet ik eigenlijk eerlijk wel zeggen. Maar ik vind mooie muziek gewoon. En dat is het voordeel van zo'n programma. Je kan de muziek uitkiezen die je zelf natuurlijk leuk vindt. Eh, dan gaan we, toch, gaan we toch weer terug naar de echte jazz. En dan kom ik bij Sam Rivers. En dat is een eh, LP, CD moet ik zeggen, 2011 opnieuw uitgebracht. De Fuchsia Swing Song. En dat is eigenlijk een, eh, ja, dat is een must voor iedere jazzliefhebber. Die ooit toch wel in je collectie te hebben. Het hoort bij de grote jazzplaten. En daar zeker het nummer Beatrice. Dat is een van de, het bekendste nummer van deze LP-CD. En dan zal ik even oplezen wie de meespelers. Sam Rivers natuurlijk op de Noorsaxofoon. Uh, Jackie Byard, eh, piano. Ron Carter op de bas. En Tony Williams op de drums. En dan luisteren we naar Beatrice. klanken van eh, Sam Rivers, eh, Fuchsia Swing Song. Een zeer bijzondere LP, CD. Is in 2011 opnieuw uitgebracht, dus je kan hem zo wel weer vinden ergens, denk ik. Eh, Edward, wat, wat, wat is nou de muziek die jou vooral aanspreekt? Nou, de jazz meer vanuit de pop, wat ik al straks vertelde, maar ook vanuit de soul. En ik heb hier nu een man, Jill Scott Heron, die ook op dat vlak zit van soul, jazz en zelfs een beetje eh, hip-hop-achtige dingen heeft gedaan in de jaren 70. En deze, deze eh, plaat komt uit 71, ten tijde van eh, Marvin Gaye's What's Going On, ongeveer hetzelfde tijdstip. Sociaal bewogen zanger, singer-songwriter. En hier heeft hij het nummer Pieces of a Man, met trouwens ook op bas de welbekende Ron Carter, Gil Scott Heron. jagged jigsaw pieces tossed about the room. I saw my grandma sweeping with her old straw broom. she didn't know what she was doing. She could hardly understand. my daddy meet the mailman. And I heard the mailman say, Now don't you take this letter too hard now, Jimmy. They've laid off nine others today. But he didn't know he could hardly understand that he was only talking to pieces of a man. I saw the thunder and heard the lightning and felt the burden of his shame. And for some unknown reason, he never turned my of that letter we tossed about the room. And now I hear the sound of sirens come knifing through the gloom. they don't know what they are doing. they could hardly understand. That they're only arresting pieces of a man. I saw him go to prison. ik klaar heb liggen is eh, een, eh, weer een soundtrack. Eh, in het begin liet ik al een soundtrack met Jerry Mulligan horen. nu een soundtrack van de film Le Tricheur uit 1958 van Marcel Carnet, de Franse regisseur. in de tijd een, een tophit van een film. die ging over het existentialistische milieu in Parijs. en anders dan Chad Baker eh, is eh, de muzikant... die een gedeelte van die eh, soundtrack met zijn sextet verzorgd heeft. We gaan voor u van deze film het nummer laten horen... Tommy Hawk door het Chad Baker Sextet. gaan links en we gaan rechts. En dan komen we opeens terecht bij Jeff Goldblum. Misschien ken je nog wel. Een eh, acteur, een boomlange kerel. Eh, ja, een beetje excentrieke figuur ook. Maar die maakt ook jazzmuziek tegenwoordig. En eh, een tijdje geleden was hij te gast in de Graham Norton Show. En zat Gregory Porter zat daar ook. En die twee vonden elkaar. En die gingen toen meteen een mooi stukje spelen. En Jeff op de piano... En dat klonk zo goed dat, dat hij toch het aanbod heeft gekregen om een hele cd te maken. En vandaar dat ik iets ga draaien van een cd van Jeff Goldblum en de Mildred Snitzer Orchestra. Don't Mess With Mr. T. En hierop speelt ook nog een van mijn favoriete trompetisten Til Brunner mee. dat was eh, Jeff Goldblum. Een nieuwe cd, zeer de moeite waard zou ik zeggen. Nou, het, eh, zit er bijna op, dus we kunnen denk ik nog één nummertje draaien. We hebben helemaal nog geen sket in het eh, programma gedaan. Dus ik moet eens even kijken of ik nog een sketnummer ergens heb. Die heb ik nog ergens staan. Ik ga even kijken wat de heren ervan vonden. Of ze een beetje tevreden zijn over de, de gang van zaken. Ja, nee, geweldig. Het was weer gezellig. Het was zeer gezellig. En zeker voor herhaling vatbaar. Oké. <laughs> dan heb ik nog klaarstaan uh, Cheryl M.A., Laverne Walk... Ja, je hebt geluisterd naar CFM Jazz, mede gepresenteerd vandaag door... Eh, Edward en Jaap en Auko. En eh, ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van.